Lot Lewin met het NOS Journaal. Op Malta is een Nederlandse vrouw gebracht. Haar lichaam werd vanochtend gevonden in de plaats Santa Venera. Volgens een lokale krant lag de vrouw tussen twee auto's in... met steekwonden in haar keel. De ex-vriend van de vrouw is volgens de krant aangehouden. De politie is bij het onderzoek geholpen door een andere Nederlander. Het Amsterdam UMC moet een zelfgemaakt medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte terugroepen. Volgens de Inspectie voor Gezondheidszorg zitten er mogelijk onzuiverheden in een van de grondstoffen voor het medicijn. De grondstof die uit China komt wordt nu onderzocht. In de tussentijd moet het ziekenhuis het medicijn terughalen van patiënten die het al hadden gekregen. Het medicijn werd op de markt gebracht als een goedkoper alternatief voor een ander medicijn dat patiënten 150.000 euro per jaar kost en niet meer wordt vergoed. Vier supporters van FC Utrecht en Feyenoord zijn veroordeeld tot cel- en werkstraffen. Ze hoorden bij een grote groep fans die begin april met elkaar op de vuist gingen. Eerst liep het uit de hand bij een ijssalon in Utrecht. Daarbij werd met meubilair en glazen gegooid. Later die nacht was er nog een confrontatie bij een AC-restaurant langs de A12 bij de Meern. De snelweg werd toen in beide richtingen afgesloten omdat er mensen op de snelweg liepen. Rond de 40 gegadigden hebben belangstelling om de failliete vrijbuiter kampeerwinkelgroep over te nemen. Een aantal is alleen geïnteresseerd in tentenmaker De Waart Tenten, dat onderdeel van de groep is. Onder de belangstellingen voor een overname zit ook een groep De Waard Fans die een crowdfundingsactie willen opzetten. Het weer, het blijft vanavond nog lang zomers warm. Vannacht komen de minima rond de 18 graden uit. Morgen wordt het 27 tot 33 graden en zondag 24 tot 28. Het blijft op de meeste plekken zonnig en droog, met alleen in het noorden morgenochtend kans op een beetje regen.